Velden met het NOS-journaal. In België zijn de terreuraanslagen van tien jaar geleden herdacht. Op 22 maart 2016 vielen er in Brussel 35 doden... en meer dan 300 gewonden door bomaanslagen... op metrostation Maalbeek en luchthaven Zaventem. De aanslagen werden opgeëist door IS. Bij de herdenking vanochtend vroeg waren onder meer de Belgische koning en koningin aanwezig. En ook waren er slachtoffers en nabestaanden. Ze legden kransen en hielden een minuut stilte. Om 12 uur is er nog een herdenking bij het monument voor de slachtoffers. Na de drugsvondst in Papendrecht afgelopen donderdag... is er in het Brabantse Klundert nog meer cocaïne gevonden. De politie ontdekte 2500 kilo in een loods. Daar was de drugs verstopt in verborgen ruimtes van een container. Donderdagavond werd al bijna 700 kilo in een bestelbus ontdekt. De politie kwam de partij op het spoor nadat ze deze week verdachte bewegingen rondom de loods in Klundert zagen. In het onderzoek zijn acht mensen opgepakt. Het aantal gewonden door een Iraanse aanval op twee steden in Israël is opgelopen tot bijna 200. Het luchtafweersysteem van Israël wist de twee raketten niet te onderscheppen. Iran zegt dat de aanval een vergelding was voor de aanval op een Iraanse energiecentrale. Bij een schietpartij in een woonwijk in Gouda is vannacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden en de politie weet ook niet waarom er geschoten is. In Rotterdam was ook een schietpartij. Daar meldde een gewonde man zich bij de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft daar wel een verdachte aangehouden. In Den Haag is vannacht een bestelbus geëxplodeerd. Daardoor raakten auto's beschadigd en sneuvelden er ruiten van huizen. Volgens de politie raakte er niemand gewond. Het busje is in beslag genomen voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen of het gaat om brandstichting.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 Ik was even koffie aan het halen, iets te laat terug. Maar goed, we zijn er toch. En we begonnen het tweede uur met Billy Holiday... Under a Blue Jungle Moon. En dat is een nummertje uit 1939. Dat is wel een poos geleden. En dat kon je ook wel horen, want je hoorde die plaat gewoon draaien. Maar goed, het thema is maan. We draaien dus veel jazzmuziek waar de maan uh, in genoemd wordt. Het zij romantisch, het zij uh, als beschrijving, het zij, nou ja eh, eh, luister en geniet, zou ik zeggen. Van alles wat. Eh, we zitten in een hoekje waar er wat meer oudere jazz naar boven komt. En ik heb hier het klaargezet. Johnny Hodge en, zijn en, en orchestra. My Heart Jumped Over the Moon. Nou, als je met je hart over de maan wil springen... dan gaat het over de liefde natuurlijk. mooie klanken van eh, Johnny Hodge en his orchestra. En dan kom ik terecht bij een, een, zangeres die eigenlijk iedereen wel kent... maar die vooral bekend is uit, eh, eh, ja, wat zal ik zeggen... de, de, periode dat ze een ja, pop zong. Maar onlangs, in 2025, is er een cd-box uitgebracht van Joni Mitchell... Joni's Jazz... En eh, dat biedt een overzicht van 61 nummers staan daar in die box... die haar diepgaande en vaak onderschatte relatie met de jazz belichten. Ze heeft samenwerking gehad met eh, Herbie Hancock, Jaco Pastorius en vele anderen. En eh, deze collectie toont wel aan dat het niet een fase was bij haar... maar dat ze eigenlijk constant invloed uit de jazz heeft gehad. En uit deze hele grote box heb ik een nummertje gezocht... wat natuurlijk bij het thema paste. En dat is het nummer Moon at the Window. Eh, deze box is uit 2025. the thieves left back love has do Thank you. meeste blazers herkende je natuurlijk wel direct. Ben Webster en eh, Coleman Hawkins. Eh, volle blazers zou ik zeggen. Eh, Shine on Harvest Moon. Mooi nummer van deze twee giganten op de saxofoon. Harvest Moon wordt ook gespeeld wat kleiner door Elle Cordova en Tony Lindgren. Die hebben ook Harvest Moon gespeeld. Josh Turner doet volgens mij ook nog mee. Dat staat op een grappig cd Sunday Mornings with Ella en Tony. En ja, Harvest Moon is natuurlijk wel een heel bekend nummer. Maar dit vind ik wel een hele mooie uitvoering... die ook zeker op de zondagochtend past. Het cd'tje is uit 2019. Sunday Mornings with Ella en Tony heet het. see gently to me. The stars shine breathlessly, so hold me fast until the last when dawn descends upon the moon. Your love will live in my heart muziek van eh, Count Basie. Moon Nocturne. Eh, en dat past natuurlijk binnen het thema de maan in de jazzmuziek. En daar heb ik er nog een van gevonden, van eh, Nina Simone. Die stond op de, oh, een, een LP Nina en Piano. En dat is getiteld Everyone's Gone to the Moon. Iedereen kent dat natuurlijk in de uitvoering van Jonathan King. Een poosje geleden, maar zij heeft ook op die plaat allerlei popnummers gespeeld. Dus Nina Simone dit, ik heb het trouwens gehaald van een eh, cd'tje Anthology... waar een verzameling van haar werk op staat. Nina Simone. Even kijken, hier heb ik Nina Simone. Everyone's Gone to the Moon. Totaal andere sfeer. Luister. Streets full of people all alone. Roads full of houses, never home. A church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. full of sorrow, never wet, hands full of money one went to the sun. bijzondere dame Nina Simone. Bijzonder nummer, Jonathan King oorspronkelijk. En eh, in deze uitvoering van Nina Simone. Eh, dan kom ik bij een van mijn favoriete Southside Johnny with the La Bamba Big Band. En die hebben ooit een, op LP-CD eh, uitgebracht. Grapefruit Moon. Nou ja, dat kan je wel vergelijken. De maan als een soort grapefruit. En dat zijn de songs of Tom Waits. Er staat natuurlijk het mooie nummer Grapefruit Moon op. Maar ik heb toch gekozen voor een ander nummer van Southside Johnny. En dat is Shiver Me Timbers. at home. But my heart's in the wind where the clouds are like headlights on a new front page sky. My tears are salt water and the moon's full and high. And Now I know Martin need gonna be so proud of me. There's been many before me who've been called by the sea. And I'll be up in that crow's nest, I just singing my say. Shiver me timbers, i I'm a sailor. sand shifting, and I'm drifting on out. Oh, Captain Ahab, he ain't got nothing. sky. So shiver me timbers, cause I'm a sailing away. I ah, shiver me timbers. Ja, prachtig nummer. Ben ik eh, eh, zeer van onder de indruk. Die hele cd trouwens. Southside Johnny brengt met eh, deze geweldige big band La Bamba's... een indrukwekkend eerbetoon aan Tom Waits. En dat Shiver Me Timbers vind ik echt mooi. Dat komt door dat tinkelende pianotje. Die uh, mondharmonica en accordeon. Maar ook een, een bassaxofoon die doorheen zit. Echt mooi nummer. tijd voor smooth jazz. En dan kom ik terecht bij een dame eens even kijken hoe dat ook alweer... Eh, dat is, even kijken... Kaiko Matsu. Een eh, Japanse, uh, ja, speelt piano volgens mij. En heeft mooie dingen gemaakt. En dit is een nummertje wat van haar. Kaiko Matsu. En dat is The Full Moon and the Shrine. Zo heet de cd ook. Kaiko Matsu. mooie muziek van Kaiko Matsu. Komt van de CD Full Moon and the Shrine. Eh, ja, echt mooi. Eh, je hebt verschillende maanstanden. Nieuwe maan, wassende maan, eh, afnemende maan, maar ook volle maan. En daar wordt overgezoond door Peggy Lee en Benny Goodman. leuke muziek van Peggy Lee en eh, Benny Goodman. Full Moon. Eh, we maken een stapje naar meer eh, pop. En dan kom ik terecht bij de Uri Honing Trio, opgericht in 1990. En die hadden internationaal een doorbraak met hun eh, cd Star Tracks 1996. Daaronder stond onder andere het mooie nummer Walking on the Moon. Bekend van Sting natuurlijk. En dat trio bestond uit Tony Overwater op de bas... en Joost Leibaard op de drums. Allemaal bekende mannen natuurlijk. En jullie honing op de sax natuurlijk. En daar, daar komt hij, de eh, Walking on the Moon. Juri Honing eh, trio. Eh, prachtig. Ik, ik vond het een mooi nummer. Omdat het de combinatie van de pop, rock, reggae wereld. Van, eh, met een... van de police, uh, singer Sting. En de jazzwereld is, ja, zeker als de verkenning van toon en ritme binnen de grenzen van dit nummer... creëert als het ware een nieuwe melodie. echt mooi. Prachtig. Eh, zeer de moeite waard. Als je dan toch bij Sting bent... die heeft wel meer eh, <clears throat> eh, muziek over de maan gemaakt. Hij heeft onder andere deze ook gedaan. Sister Moon. En dit een uitvoering van Vanessa Williams. it seems. You watch every night, you don't care what I do. I'd go out on my mind, but for Sister Moon. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie Alco B. En we hebben muziek gedraaid rond het thema de maan. En eh, ja, daar is ontzettend veel muziek over geschreven. Zowel eh, pop, jazz, van alles. En ik hoop, we hebben daar een keuze uitgemaakt, bekend en minder bekend. En ja, dat is altijd toch de moeite waard. Ik wens je een hele fijne zondag. Ik hoop, ik wil je bedanken voor het luisteren. En eh, we gaan eruit met een van mijn favoriete bands. De Colosseum ook vaak opgetreden op Jazzfestival Montreux en Duitsland. Nou, Colosseum de, van een LP, The Grass Screener, Rope Ladder to the Moon.